12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het memo van Pieter Omzicht is gelekt door iemand uit zijn omgeving. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Dat heeft CDA-partijvoorzitter Mannix van Rij gisteravond gezegd... in een Zoom-vergadering na een gesprek met Omzicht. In dezelfde Zoom-vergadering deelde CDA-leider Wopke Hoekstra... met honderden CDA-leden persoonlijke informatie... over de gezondheidssituatie van Omzicht. ANP en Nederlands Dagblad waren toegelaten tot het digitale gesprek. Maar volgens het CDA was dat niet de bedoeling. Het memo van Omzicht lekte afgelopen weekend uit. Daarna heeft Omzicht zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. In Elspet in Gelderland zijn 220 kalveren omgekomen bij een brand op een boerderij. De brand brak gistermiddag uit door nog onbekende oorzaak. De brandweer kon niet voorkomen dat drie van de zeven stallen zijn uitgebrand. Gasten van een nabijgelegen camping hielpen bij het redden van de koeien. Nederlandse artsen die mensen met dementie behandelen... hebben grote zorgen over een nieuw Alzheimer-medicijn. Het middel van farmaceut Biogen werd vorige week toegelaten op de Amerikaanse markt. Mocht het middel ook door Europa worden goedgekeurd... dan gaat de Vereniging voor Klinische Geriatrie het niet voorschrijven... aan de grootste groep Alzheimer-patiënten, meldt Nieuwsuur. En dan voetbal. Op het Europees kampioenschap is de kraker Frankrijk-Duitsland in München gisteravond geëindigd in 1-0. In de 20e minuut maakte Mats Hummel een eigen doelpunt. Daarna scoorde Benzema nog, maar die goal werd afgekeurd door de VAR vanwege buitenspel. Net voor de aftrap landde er een parachutist op het gras. Het bleek om een stunt te gaan van Greenpeace om aandacht te vragen voor het milieu. In Budapest versloeg titelverdediger Portugal eerder op de avond Hongarije met 3-0. De eerste goal viel pas in de 84ste minuut. Daarna benutte Cristiano Ronaldo nog een strafschop en wist hij in de extra tijd ook nog te scoren. Het weer, vannacht is het hal, helder en zo'n 13 graden.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 Girl, drop, drop down for me. Dance until you dislocate. God rules, I'm about to disobey. But know it's gonna be okay. Oh, let the music take you away. Wanna be happy, so you say. I know your baby dry, you crazy, but no one can take his place.